De man was dronken en bleek uiteindelijk geen explosieven bij zich te hebben. De Pool moet in juni voorkomen. Als de Oekraïense president Poroshenko het besluit bekrachtigt... wordt parlementsvoorzitter Groysman de nieuwe premier van het land. Hij kreeg iets meer dan de helft van de stemmen in het parlement. Groysman is de beoogde opvolger van premier Yatsenyuk... die zondag aftrad. Terreurverdachte Mohamed Abrini en enkele andere verdachten van de aanslagen in Parijs en Brussel worden vanochtend in de Belgische hoofdstad voorgeleid bij de rechtbank. Die bepaalt of hun voorarrest wordt verlengd. Bij de rechtbank zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Er staan zwaar bewapende agenten en militairen. Ook vliegen er helikopters rond. De luchtverkeersleiding op de Belgische luchthaven Zaventem is in ieder geval tot drie uur vanmiddag weer op sterkte. Belgocontrol, dat het vliegverkeer regelt, zegt tegen Belgische media dat bijna alle vliegtuigen weer kunnen landen en opstijgen. De afgelopen dagen vielen veel vluchten uit door stakende verkeersleiders. Ze protesteren tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd naar 58 jaar. Winkelketen Action is in het afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid. De omzet steeg met een half miljard naar bijna 2 miljard euro. De bruto winst steeg met een derde naar 226 miljoen. Er kwamen in Europa 141 Action winkels bij en dat leidde tot 7000 nieuwe banen. Het stadion Dome in Arnhem brengt het aantal zitplaatsen bij voetbalwedstrijden terug van ruim 25.000 naar ruim 21.000. Als Vitesse speelt worden op de bovenste rijen 4000 stoelen afgedekt. Het publiek komt zo dichter op het veld te zitten en dat moet de sfeer ten goede komen. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag vooral in het oosten weer wat buien met onweer en hagel.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Dus het is een werkdag vandaag. Nou, dat is dan weer duidelijk. Het is donderdag. Het is vandaag 14 eh, april alweer. Ja, ja. En eh, dit is weer Zandvoort Lunch. Op deze mooie donderdag. Het is droog. Lekker heb een eh, leuke sidekick vandaag. Een leuke mede-presentatrice. En dat is Belinda. Goedemorgen. Eh, goedemiddag. Goedemiddag uh, Ruud. Ja, het schiet wel op. Hè? Goedemiddag luisteraars. Ja, het is, al, ja, het is alweer over twaalf dus. Ja, Dolly is helaas ziekjes. En, ja, beterschap dus vanaf deze ja, plek. Ja, de beterschap hè, vanaf deze plek. Ja, zeker weten. En, maar ja, ik ben blij dat je er bent. Anders had je ja. hier alleen gezeten. Ja, dat is ook saai hè. Nee, dat is zo saai. <laughs> Ik ben echt blij dat je er bent. Leuk, Belinda, onze, onze, onze voorzitter, dames en heren. Die af en toe gewoon ook lekker een graantje meepikt. In een, eh, met het presenteren van een programma. En eh, nou ja, dat is gewoon gezellig. Hè? dus is dat nou? Oh. oh. Ja, dat komt uit mijn tablet. De tune komt uit mijn tablet. En dan krijg ik een berichtje binnen en zegt hij pang pang. Nou ja. Raar. Nou ja. Oké. Okay. Ehm, nou, gaan we maar doen. We hebben straks om half één en om half twee natuurlijk het regio nieuws. Ook dat nog. En dan hebben we om kwart over één de vrijwilligersvacature van de week. En dat is ook weer een hele leuke. Het gaat over Koningsdag, dus uh, dan weet u dat vast. Uh, en Belinda gaat u dat straks allemaal eh, prachtig vertellen. Verder ga, moet je ook nog even denken om liedjes van de Sidekick, hè? Ja, dat heb je verteld. Ja. Ik, ben Nog, ik ben druk aan nadenken. Ze is druk aan nadenken. Nou, de, nou, ik hoor tips zijn welkom tips zijn welkom. <laughs> ja, eh, het gaat om eh, jouw eigen keus. Dus gewoon jouw eigen... Wat jij zelf prachtige liedjes vindt. Ik zal even kijken wat voor stemming ik vandaag ben. Ik heb er al twee opgezegd. We stonden net even gezellig te praten hier natuurlijk. En een beetje, een beetje herinnering ophalen. En zo en aan onze jeugd met name. En eh, ik, ik, heb altijd wel twee liedjes gevonden die... <laughs> die, uh, die hebben vertelde. Maar dat is dan niet het liedje van de Sidekick hoor. Dat, dat komt nog. Nee, maar, ik zie eh, Alexander Curly hier al voorbij ja, daar, komt hij, Daar komt hij, Daar komt hij, ja, ja. Een belofte, I'll never drink again. Good morning, morning, what did you say? Sure I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit feeling that I'm going to vomit. her name. Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink again. again. Curly is dat. En eh, ehm, ja, ooit begonnen als eh, steward bij de KLM, eh, deze man. En ehm, ja, toen werd hij ontdekt als zanger. En daar ging hij dan. En had grote hits met dit nummer. En later natuurlijk ook nog de voetbalhit De Hollanders. Hou Guus, kom naar Huus had hij ook nog. En nog heel veel andere leuke dingen. En we kwamen hier eigenlijk op omdat je, eh, jij werkte vroeger in een platenzaak. Eh, ja, eh, ik heb heel vroeger op zaterdag mocht ik wel eens helpen bij de platenzaak van Rob Oud in de Kinkerstraat. Ja, ja. En toen stond dit nummer volgens mij op twee. En op nummer één stond Lindsay de Pol met Sugar Me. Ja, ja, ja, ja. Leuk is dat allemaal. Dat, dat allemaal jeugdsentiment. Dat is, ja, dat is, dat is echt jeugdsentiment. Um, even kijken, wat gaan we doen? Ehm, oh ja, er staat er nog een. Staat er nog een. Ja. Over en over. Hé? Hey? Die kennen we niet. Nee, die kennen we niet. Mijn hele lijstje is weg. Ik had een prachtig lijstje gemaakt, maar mijn lijstje is helemaal weg. Nou ja, dan weet ik het niet meer. Eh, dan gaan we gewoon even... Eh, Iets zoeken. We gaan, eh, nou, we hoeven niet zoveel te zoeken. we gaan gewoon de 3-in-1 doen. Want we hebben altijd een 3-in-1 in dit programma. En die gaan we gewoon doen. Want die staat er nog. En voor de rest moet ik maar even weer zoeken. ach, maakt het uit. We zijn er nou toch. Nou, ja, die, computer heeft af en toe gewoon de onhebbelijkheid dat hij gewoon dingen eh, eruit gooit. En dan zit je te zoeken en dan komt het gewoon lekker niet. Maar goed, nu wel. Ehm, de 3 in 1 gaan we doen. En dan zien we het wel. Ja. Drie in 1. En dat is er vandaag een van Frank Sinatra. En een hele bijzondere. Luister goed. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. did all these people get in my room? Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru in Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.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 Weatherwise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly man. once I get you up there where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely petrified once I get you up there. I'll be holding you so awfully near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weatherwise, it's such a groovy day. You just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay is perfect for a flying honeymoon. Now they do say, Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. in één. één, één. Thank you. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin?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 In spite of a warning voice, comes in the night. It repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. because I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Thank you very much. That's it. in één. één, één. Thank you. Here's an awfully pretty folk song. When I was 17 It was a very good year it was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was seventeen. When I was 21 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair And it came undone when I was 21. Then I was 35 it was a very good year it was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive. When I was 35. But now the days grow short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine old kegs From the brim to the dregs and it poured sweet and clear. It was a very good year. It was a mess of good years. is dan toch heerlijk als je dat zo hoort. Het, eh, het waren drie tracks die eh, afkomstig waren van een album dat heet Live at the Sands. En dat is een hotel in eh, New York. <laughs> Daarom eh, begon hij ook zo leuk met de opmerking... What are, what are these people doing in my room? Weet je eh, wel, gezellig. Frank Sinatra dus met het orkest van Count Basie. En uh, u hoorde achtereenvolgens uh, op deze prachtige live-opname. Het is echt een hele cd. Er staat ook nog een hele leuke conferentie op. dat hij dus laat zien, ook wel over de... Oh, daar heb je ehm, dat hij over een aardig gevoel voor humor beschikt. Eh, Frank Sinatra dus. En u hoorde achter en volgens Come Fly With Me. En I've Got You Under My Skin. En het laatste, dat vind ik een van zijn allermooiste liedjes, als ik eerlijk ben. En dat heet It Was A Very Good Year. Frank Sinatra dus als 3 eh, in 1. En eens even kijken op de klok. Ja, we gaan nog even een paar plaatjes draaien. En eh, dan gaat u zometeen het lieflijke stemgeluid van Belinda weer horen. In het uh, regio nieuws. Komt zo, maar we gaan eerst nog een plaatje draaien. doen we. Oh, computer die heeft vandaag weer een off-day, eh, lijkt het wel. Die heeft echt een off-day. Die denkt gewoon van Jan, ze doet lekker. Zo. Nou, daar komt hij. I'll be there. En Jerry and the Pacemakers. I'll be there when all your dreams are broken. Answer your unspoken prayer. when the little things you're doing don't turn out right. who cares. So if your new love isn't the true love. met Anouk. Uh, Romero samen met Nile Rogers van, eh, van Chic. En eh, die stelt hier op mee. Nou ja, voor de mensen die van een beetje dansen houden zo tijdens de lunch is dat wel lekker. Helaas kunnen we dat niet voorzetten, want we moeten nu natuurlijk bezig met het nieuws. Ja, het nieuws. nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Belinda Gurransson. Met hulp van onder andere de politie Kennemerkust... heeft het hennepteam conservatoire beslag weten te leggen op een Audi S6... met een dagwaarde van circa 20.000 euro... en een Harley Davidson met een dagwaarde van circa 19.000 euro. Behalve het beslag op de twee voertuigen... is een bedrag van 10.500 euro geïnd bij een hennepkweker in Zandvoort die het bedrag meteen betaalde toen hij hoorde dat zijn voertuig anders in beslag zou worden genomen. De eenheid Brede team is sinds januari 2014 actief. Het team onderzoekt in een vroeg stadium welke subjecten financieel aantrekkelijk zijn om vervolgens af te pakken. In deze zaken leidde het afpakresultaat in de eerste week van april tot een kleine 190.000 euro. Het zogeheten afpakken is gericht op het afpakken van wederrechtelijk verkregen voordeel. Met andere woorden, het geld wat met criminele activiteiten is verdiend. Gisterochtend rond de klok van 10 uur kwam er bij de Zandvoortse brandweer... een melding binnen van een balkonbrand in de flatwoning aan de Keesomstraat in Zandvoort-Noord. Gelukkig waren de brandweerlieden snel te plaatsen... zodat de schade door de brand beperkt bleef. Vandaag zitten ze weer bij de Raad van State... maar de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden hebben al een nederlaag geleden. Hun verzoek om, vooruitlopend op de behandeling van het hoge beroep... tegen het verbod op het ruimen van meeweieren... toch te mogen beginnen met het onklaarmaken ervan, is niet gehonoreerd. Ze hadden het liefst alle eieren bewerkt met maisolie... dan worden ze namelijk luchtdicht... of omgewisseld met nep nepeieren in het kader van onderzoek. Faunabescherming haalde daar echter een streep door via een rechtszaak. We wachten gespannende ontwikkelingen bij de Raad van State vandaag af. Vanaf vrijdagavond 15 april om 8 uur morgenavond dus... gaat de Velse tunnel 9 maanden dicht. Na 60 jaar is de tunnel toe aan een grote renovatie. Deze week en komend weekend tot maandagochtend 18 april... is er extra verkeershinder. Dan worden namelijk de omleidingsroutes afgemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van A naar Beter... Via die site kunt u virtuele alternatieve routes bekijken vanaf verschillende startplekken. Voor de huur van twee paviljoens van de Kenter Jeugdhulp, het zogeheten Spalier, aan de Kostverlorenstraat om daar 40 eh, statushouders tijdelijk te huisvesten, betaalt de gemeente Zandvoort in totaal 100.000 euro voor een periode van twee jaar. De kosten voor de huur worden gedekt uit het totale bedrag dat het Rijk, 3 ton, en de gemeenteraad, 62.500 euro, voor de tijdelijke opvang in Zandvoort ter beschikking heeft gesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste statushouders in pand hun plek zullen vinden. Dit jaar heeft de gemeente wel al vier statushouders in een reguliere woning in de badplaats kunnen onderbrengen. En het weer, volgens Rico Schreuder. oh, te snel! geen weer, <laughs> zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. We waren iets te vlug maar, eh, vlug, maar dan nu alsnog het weer volgens Rico Schreuder. Na een vrij heldere en droge nacht schijnt vandaag geregeld de zon... en het lijkt in onze westelijke regio droog te blijven. Verder naar het oosten is er wel kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur stijgt naar een graad of 16... en naar waarde een zwakke tot hooguit matige veranderlijke wind. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en later vanavond en vannacht neemt de kans op buiige regen toe. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen overheerst de bewolking en komt het tot enkele buien pas tegen en in de avond kan de zon nog even tevoorschijn komen en blijft het meest droog.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 Eh, niet in, nee, sorry voor de Whitney Houston fans, maar ik vind deze oneindig veel mooier. George Benson was het. Het was een, een, live opname. En het heette The Greatest Love of All. Nou, hè? Ja, mooi toch? Ja, toch? ja, het is echt, ik vind het echt qua, qua uitvoering ook veel, veel muzikaler dan van Whitney Houston. Maar dat is ook een persoonlijke mening. Dat is persoonlijk, maar dat, eh, dat mag. Dat mag je wel zeggen. Dit is Raccoon. Young and Wise. Ook zo mooi Princess, young and wise you are getting ready to be a star. But you already are to me. Keep you safe, guard the door for you. I'll protect you from the fools and the crazy things you one day might do. All in good time. All if it turns out you're just like me? Count to ten, baby, one, two, three. But if you're stronger than you're on, help the weak when they need a save. And stay safe when the wind is weak. Without you, I'm nothing, I am no one. All in wise you are, getting ready to be a star. You'll always be a star to me. is dan ook weer lekker. Raccoon met eh, Young en Wise. We kennen natuurlijk al Old en Wise, maar we hebben nu ook Young en Wise. Kan er allemaal, eh, kan er dan nog bij. Eh, zeg, hier, kan het wat zachter daar? Zo, met pot, verdorie. Het dwars door alles heen te kletsen daar. Goed, ehm, wat gaan we doen? Oh ja, ik heb, ik heb nog een mooie plaat. Ja, ik heb alleen maar mooie platen vandaag. Is ook zo mooi. All For Us van Causes. Nieuw. ever see the lights go out? Did you ever see it ending? We feel like we could go a thousand nights that we were just. was uh, eh, met All For Us. En dit is de heer Clapton. Met een nieuwe plaat. Can't Let You Do It. blue sky gold appear. If the rainfall. don't fall no more. I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. And putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. i know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. er komt een nieuwe cd van hem aan. En eh, vandaag is ook de tekstvideo op YouTube gereleased van eh, dit nummer van eh, Eric Clapton. En het heet Can't Let You Do It. En over Eric Clapton gesproken, dames en heren. dankzij mijn, mijn verhaal, dankzij mijn verhaal, kwam ik vanmorgen op Facebook een ontzettend leuk filmpje tegen. En eh, dat wil ik u niet onthouden. Dat, ik heb het even opgezocht, dat wil ik u niet onthouden. Want dat is zo leuk. Uh, ehm, er is namelijk een hele unieke combinatie. Dat is eh, Johnny Cash. Die kent u wel, Jantje Contantje. Johnny Cash met een heel erg jonge Eric Clapton. En eh, Carl Perkins. En die doen samen een, een prachtig liedje. En dat, ik vond dat zo leuk dat ik ga u dat gewoon laten horen. Kwaliteit is niet altijd te best, maar dan moet u het maar even mee doen. Maar het klinkt zo leuk. Luister. Well, you know what? I really am proud to see that the people here love you like they do. Oh, I'm so pleased. Your people... The people in your country and uh, all over England really treated us great when we were over there. Oh, we love your kind of music there, you know. Well, you know, I hear a lot of old down home country blues in your playing. Well, that's because we collect the records over there, you know. I mean, there's not much in the way of actual real music there, but I mean, we just buy the records and pick up on it that way, you know. Oh, well, you do a beautiful job. Thank you. You really much. put out a lot on all four of you guys do. Just great. Uh, listen, um, you know, I think probably one of the most important artists that uh, have influenced a lot of the, the groups in England comes from right here in right, state. yeah. A lot of these blues musicians and white people picking country music, you know, have influenced everybody. I think one of the best of them all is right here on the show right now. I think we should bring him on. I think so. Carl Perkins. Yeah. Eh, het is een ontzettend leuke, leuke video is dat. Eh, die, die vond ik, eh, ja, mijn vrouw Angela, die vond hem, die vond hem op, op Facebook ergens of zo. En het is zo leuk. Johnny Cash dus samen met Carl Perkins en een heel erg jonge Eric Clapton. Ik schat dat deze opname zo begin jaren 70 was of zo. Ja, zeker, want dan... al jonger kan bijna niet. Goed, het eerste uur zit er alweer op, Lin. Ja. gaat hard, hè? onwijs. Maar wel gezellig, toch? Ja, ja, als, je, als je pret hebt, gaat het altijd snel. Zo is het. We gaan zo naar de tweede uur. En in de tweede uur hebben we natuurlijk nog de vrijwilligersvacature van de week. En natuurlijk nog een keer het regio nieuws. En nog een liedje van de Sidekick. Maar ga eerst even checken of dat het goede nummer is zometeen. Dat eh, doen we even tijdens het nieuws. Gaan we dat even checken of dat goed is allemaal.